7 uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Artsen hebben een draaiboek gemaakt over de keuzes die ze moeten maken... bij een tekort aan IC-bedden. Mensen die waarschijnlijk kort op een intensive care komen te liggen... krijgen als eerste een bed. Daarna krijgt zorgpersoneel voorrang. En het derde selectiecriterium is de leeftijd. Jongeren krijgen voorrang op ouderen. In de ernstigste situatie wordt er gelood voor een bed op de IC. Tijdens het hoogtepunt van de corona-uitbraak in april... leek er een tekort aan IC-bedden te ontstaan. Toen lag er nog geen draaiboek over wie de voorrang zou krijgen. Het kabinet moet snel onafhankelijk onderzoek laten doen naar de corona-aanpak... eist de meerderheid in de Tweede Kamer. Minister De Jonge zei dat zo'n extern onderzoek niet nodig is om lessen te trekken. Maar volgens de Kamer is het belangrijk dat het kabinet zich nog voor september onafhankelijk laat adviseren... om beter voorbereid te zijn op een eventuele tweede besmettingsgolf. Britse elektrische auto's krijgen hun eigen nummerborden. Door de stekkerwagens herkenbaarder te maken... kunnen lokale overheden in het land ze makkelijke voordelen geven. Zoals parkeerplaatsen die goedkoper zijn. De nummerplaten met aan één kant een felgroene streep... moeten er uiteindelijk voor zorgen dat meer Britten overstappen op een elektrische auto. De US Open gaat over twee maanden gewoon door. De gouverneur van New York heeft toestemming gegeven voor het Amerikaanse tennistoernooi. Wel worden er maatregelen genomen om coronabesmettingen te voorkomen... zoals testen, extra kleedruimtes en vast vervoer en verblijf. Of er net zoveel tennissers aan de US Open mogen meedoen als normaal is nog onduidelijk. Veel tennissers houden nog open of ze wel willen komen. Zo zegt Kiki Bertens dat ze half juli een beslissing neemt. Het weer nog vanavond wordt het vrijwel overal droog. Het koelt komende nacht af tot ongeveer 14 graden. Morgen geregeld zon, dan zo'n 23 graden. Vooral in de zuidelijke helft van het land wel weer kans op zware buien... met ook kans op onweer. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files.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 Met nu Crossroads. Met countrymuziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier. In het Canadese Winnipeg geboren Sean Burns is terug met zijn nieuwe album A Bakersfield Half Dozen. Geïnspireerd door zijn liefde voor invloedrijke artiesten uit de Bakersfield Sound tijdens zijn jeugd.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 Twee klassiekers die in de uitvoering van Charlie Pride op de eerste plaats in de Amerikaanse country charts terechtkwamen. Allereerst is daar You Win Again uit 1980. En vervolgens Why Baby Why uit 1982. Nummer 1 Country Hit. out all over town that you've been seen running around. I know that I should leave, but then. again. Number Nummer 1 Country Hit. Tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. Well, I got a I wanna pick with you, just like last time when the feathers flew. You're running while I'm kicking up your heels, leaving me home with a handful of bills. I can't live without you there's no living with you, so what'll I do? I'm going honky tonk and getting tight as I can. And maybe by then you'll appreciate a good man. Well, tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. I can't live without you till the day that I die. But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? say that every little dog is gonna have his day. You better pay attention, don't you dare forget, cause I'm just a little bitty puppy, yeah. I caught you honky-tonkin' with my best friend. The thing to do was leave you, but I should've left then. Now I'm too old to leave you, but I still get sore when you come home, a feeling for the knob on the door. You tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. I can't live without you till the day that I die. But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? Heroes, Mentors and Friends, The Legend Project. heb ik gekozen tot album van de maand. In Soft Lights en Hard Country Music horen we Amber Digby samen met niemand minder dan good old Mo Bendy. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. give a damn. So play that country music and keep it tight. Jeff Claiborne komt in augustus het album Good Bar Attender uit. Het is een authentiek country album met een moderne twist van de Texaanse singer-songwriter. De titelsong van deze leuke, meezingbare melodie, die momenteel zijn weg vindt naar de Texas Country Radio Charts, zal de juiste sfeer brengen in elke bar. good Chicago Blues is een klank en een merk. Chicago Bluegrass heeft een meer obscure geschiedenis en de band Special Consensus keert dat verleden op Chicago Barn Dance. City of New Orleans van wijle stadgenoot Steve Goodman treft een nostalgische noot met knappe harmonieën. De cover van deze week. the old men in the club car, penny a point ain't no one keeping score. Won't you pass the paper bag that holds the bottle? And feel the wheels are rumbling neath the floor. And the sons of Pullman porters and the sons of engineers ride their father's magic carpets made of steel. Mothers with their babes asleep, rocking to the gentle beat. The rhythm of the rails is all they dream. Good morning, America, how are you? Don't you know me? I'm your native son. Well, I'm the train they call the city of New Orleans. I'll be going 500 miles on the day. Steve Helms maakte zijn opwachting in de Texas music scene met zijn eerste hitsingle Nowhere But Texas, die nummer 10 bereikt in de Texas Music Hitlijst. Daarnaast scoorde hij nog een drietal hits en met My Worst Best Friend waagt hij een nieuwe poging. Well, he lives in a bottle, a keg or a glass, in smaller Man, he's a blast. But I wind up in trouble and go off the deep end when I spend too much time with my worst best friend. Cause he makes me laugh and he makes me cry. He makes me tell the truth when I probably should lie. mixed up with twins. That's why I call him my worst best friend. Beer, wine, and whiskey. I'll go out on a limb. Say maybe you've met him or some of his kin. I should say goodbye and never see him again. But I just good life van toen wordt teruggeblikt op het verleden. Songs van acts die zijn overleden of gestopt zijn. Prairie Oyster was een Canadese countrygroep uit Toronto. Ze werden zes keer door zowel de Canadian Country Music Association als de Juno Awards uitgeroepen tot countrygroep of duo van het jaar. De band won ook de Bud Country Fans Choice Award in 1994. Ze hebben vier nummer 1 country singles in Canada met nog eens 12 singles die de Canadian Country Top 10 bereikten. Acht van hun albums haalden de gouden status. Een aantal jaren geleden is de band gestopt. Ze waren ook tweemaal in ons land. Ik trap af met Just for Old Times Sake. wat Cajun-invloeden te horen... waarna Such a Lonely One het blokje compleet maakt. Prairie Oyster. crossroadsmusic.nl like the moon turns the tide of new love will dry your eyes, your eyes, dry your Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. 15 Cuban Minutes van Jimmy Buffett is een nummer van het album Live on the Flipside. Ik krijg bij de songs van Jimmy Buffett altijd wel een zomers gevoel. Crossroads, Crossroads, Crossroads. Country tiptopper. Sana, sana, culito de rana, si no sana hoy, sana mañana, mañana. waited for. means nothing, you can often lose your mind. Now place your bets, or better yet, just join a conga line. Fifteen Cuban minutes can turn night into day. They're dancing on the table down at El Frente. Another entry in the log, my mind put to a test. When we sailed with the Hemingways on a schooner from Key West pick 'em to make a movie about long forgotten times. See old friends, drink some rum, and visit family shrines. So how the hell did we wind up just staying right along? They were looking for a soundtrack and heard one of my songs. So I sang about a daydream and just me and my guitar. To some very stern KGB guys trying to blend in at the bar. So far was up all night. Mojitos piled a minute, crowd stacked at the door. Ninos, dogs, and roosters frolicked on the floor. Fifteen Cuban minutes, lots of give and take. Birthdays always come and go, but not a birthday cake. sana hoy, bueno sana mañana. Mañana, mañana lo que dice... Bij het bespreken van zijn nieuwe muziek zegt Corp Loent... er zijn mensen die western music maken en die het soort vriesdrogen zoals een museumstijl. Ik doe dat niet. Ik ben geïnteresseerd om mezelf uit te drukken. Dat is eigenlijk hoe het voelt om zes generaties cowboy-erfgoed... in de gekke 21e-eeuwse stedelijke omgeving te hebben gegooid. Ik houd van de traditionele stijl en ik gebruik het maar ik benader het met overgave en in mijn eigen stijl. Grizzly Bear Blues. Should I run or should I stand? It's an old debate. Cause sometimes it's a bluff charge and then sometimes it ain't. Can they run downhill? Can they climb a tree? maybe that's just Blackbeard's. I can't remember. Hmm, let's see. Should I shut up or should I shout? Maybe try to scare him off. Well, pretty much most anything I do just piss him off. In the end, it don't matter what you choose to do, of course. When 800 pounds of grizzly bear outruns a quarter horse, well, them old grizzly blues got me kinda good. and they eat me. Well, somebody find some answers. Let's do a study of some kind. We'll make it scientific and let's see what we can find. Cause he looks almost friendly with that easy ambling gait. But when he decides he's hungry, makes me wanna hibernate. Well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. Yeah, them What's good news about them bears? Oh, we've all heard that old chestnut. You know you don't outrun the grizz. You just outrun your slowest buddy, whoever that guy is. And that cub you found's adorable. He's cute, yes, I agree. And there's only one thing missing, and that's Mama. Where is she? smelled 20 miles away. Tommy said it happened on the ranch just this way. Now I'm off for conservation. I say protect the kitchen sink. But this bear don't seem in danger. It might be me that goes extinct. Well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting much good news about them bears. In the Spotlight. Billy Keeble trok naar Big Matador Recording Studio in Nashville om zijn zevende cd Just For You op te nemen. Er staan tien geweldige nummers op dit album, die variëren van dansbare two-steps tot Freddy Fender-achtige ballads. De spotlight is voor Billy Keeble. met This Song's For You en Between a Rock and a Hard Place. This song's for you Straight from my heart A few words were wrote each day since we've been apart. I need you to come back and make a new start. This song is just for you. play. it play. You'll know right from the start. This song is just for you, straight from my heart. This song is just for you, straight from Crossroads, Kees de Haan. The jukebox keeps playing that same cheating song While my rock of Gibraltar waits at home There's a sweet thing in smiling at me. And I'm caught between a rock and a hard place to leave. Between a rock and a hard place to leave. Highway Patrol afkomstig uit Montana nemen ons mee naar New Orleans. can't get out once they close the pass. And Murray closed up early with the snow. I swear I'm going where the climate suits my clothes. When I'm going down to New Orleans, I'm gonna wash it in the river and drown in the sea. And I'm going where the chilly winds don't blow. And I'm going where the climate suits my clothes. De titelsong Bye Bye Blues werd opgenomen door diverse country- en jazzgroepen. Er kan de versie van Susie Blue en The Lonesome Fellas aan toegevoegd worden.